Annick Zampersen met het NOS-journaal. Bij het landgoed van president Trump in Florida is een gewapende man doodgeschoten door beveiligers. De man van begin 20 probeerde het terrein op te komen. Trump was niet aanwezig, hij zit in Washington. Volgens de Secret Service werd de man bij een poort van het landgoed gezien met een jerrycan en iets dat leek op een jachtgeweer. Volgens de politie was de doodgeschoten man afkomstig uit North Carolina. Een paar dagen geleden was hij door zijn familie als vermist opgegeven. Demissionair premier Schoof bedankt iedereen voor alle steun, de aardige woorden en opbouwende kritiek in de afgelopen anderhalf jaar. Dat doet hij in een video op sociale media. Hij vond het premierschap niet de makkelijkste baan die hij ooit had, maar wel de leukste, zegt hij. Schoof vindt het jammer dat zijn kabinet de VIA niet heeft volgemaakt. Eerst trok de PVV zich terug en later stapte ook NSC uit de coalitie. Morgen neemt Rob Jette het premierschap van Schoof over. In Nijmegen is een herdenking verstoord van het Amerikaanse bombardement op de stad in 1944. Het gebeurde tijdens een toespraak van de Amerikaanse ambassadeur. Demonstranten riepen anti-Amerikaanse en pro-Palestijnse leuzen. De politie heeft de activisten afgevoerd. Achter de actie zit een subgroep van Extinction Rebellion. Bij het bombardement op Nijmegen kwamen zo'n 800 mensen om het leven. Het Deense leger heeft voor de kust van Groenland een ziek bemanningslid van een Amerikaanse onderzeeër gehaald. Hij is met een helikopter naar een ziekenhuis in Groenland gebracht. De Deense defensieminister benadrukt dat Groenland geen medische hulp nodig heeft uit het buitenland. Hij reageert hiermee op eerdere uitspraken van de Amerikaanse president Trump... die een ziekenhuisschip wil sturen naar Groenland. Het weer. Op steeds meer plaatsen trekt de regen weg. Vanavond in het westen en noorden opklaringen, maar er blijft kans op een bui. Het koelt af naar 6 tot 8 graden. Morgen wisselen bewolkt met af en toe zon bij een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.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 Come back and set me free now from infinity. Love is a mystery. Distance is killing me. sit for a moment and she feels better. years to live never do not I will the light of be prepared Let me see what I don't get the light of be prepared Let me see what I don't Passing through the heat Come on, come on and pass through the heat Catch a thief, a honey thief I'm a thief, a honey thief uit Zandvoort.